De nieuwste dansvoorstelling van Andros Sins Brown kreeg de titel Second Life en speelt vandaag nog een laatste keer in het stuk. Ellen, eh, welkom in de studio. Jij ging een kijkje nemen. Ehm, was het de moeite? Ik vond het zeker de moeite. Maar we zijn daar met een aantal mensen naartoe geweest. En dan achteraf heb je zo'n gesprekje. En die meningen verschillen natuurlijk altijd wel een beetje achteraf. En dat is heel tof om te zien als je iets hebt gezien, iets dans, waarin je vragen bij hebt. Als iedereen zijn verhaal begint te vertellen, dan, dan komt zo de oplossing precies naar boven. Of, of eh, soms ook helemaal niet. Dat is wel leuk. Maar ehm, ja, we, we zijn. Ehm, op voorhand, voor, de, voor we naar de voorstelling kijken, hebben we de choreograaf Andros eh, te pakken gekregen. Daar hebben we een gesprek mee gehad. En eh, het, zijn niet, het zijn niet de dansers, er zitten er mensen bij die 70 plus zijn. En daar hebben we ook met een aantal gesproken en die hebben we geïnterviewd. En misschien is het interessant om daar eventjes naar te luisteren. Ik ben eh, Julia, ik ben 81 jaar en eh, ik ben bij Andras gekomen via een e-mail die mijn zoon had gestuurd vanuit de Singel in Antwerpen. En eh, ja, het is een beetje een experimentele voorstelling waarin wij uh, moeten voorstellen dat wij bejaarden zijn die, die zich amuseren. Ik ben Magda van de Café. Ik woon in, in Nederland. En eh, hoe ben ik hier tussen gekomen? Ik heb al eerder in een productie gezeten van eh, Els van Buren. En ehm, ja, die mensen hebben connecties met elkaar. En ik denk dat uh, een tip heeft gekregen van Els van Buren toen zij wist dat eh, hij naar eh, bejaarde mensen zocht voor zijn productie. En ik mocht eh, dus op een workshop komen. <clears throat> en dat heb ik heel graag gedaan. Zodoende ben ik hier terechtgekomen. Het stuk waar we inspelen is inderdaad best wel een beetje moeilijk, omdat het heel erg futuristisch is. Dus voor ons heel erg moeilijk voor te stellen. Maar het is wel heel leuk om met elkaar iets te doen. Ja, ik ben eh, Maurice de Keizer. Ik ben 74. Het is gekomen met een vergadering in het seniorencentrum in Brussel. En ehm, hij vroeg dus enkele mensen te komen. En Andros heeft men daar gezien. Met... En ja, ik vond een heel tof stuk. En ik doe dat gaarne. Heeft Andros dan jullie verteld dat hij over Second Life iets wou doen? En wisten jullie waarover dat het ging? Ja, ja, ja, dat heeft hij ons eh, dus wel versteld. Maar eh, daarom was het voor ons toch best wel eh, moeilijk om dat te realiseren. Jullie zijn niet thuis in de virtuele wereld of het internet? Ik weet wel dat dat bestaat ook op televisie, hè? Second Life. Ik heb wel een idee. Je kunt daar een, een persoon aannemen en van alles beleven. Dus dat ik een soort uh, virtual reality, maar ik heb dat zelf ook nog nooit gedaan. Maar stilaan, als je, eh, hoe meer dat je dit speelt, hoe meer dat je dat eigenlijk wel aanvoelt. Dat, dat je met zoiets bezig bent. Ik, ik, hoop dat jullie dat ook eh, hebben. ja, inderdaad. Op de dure kreeg je dat natuurlijk best wel door. En ja, het is toch best wel grappig om het te doen. En ja, ja, ja. Als jullie zo in repetitie zitten met Andros, ehm, doet hij dan een dansje voor dat jullie nadoen? Of moeten jullie vanuit je eigen lichaam vertrekken en een soort van improvisatie doen? Ja, dat is wel waar. Dus in het begin, ja, weten we wel getoond hoe het moesten doen. Maar achteraf moet je zelf zo een beetje zoeken. En eh, ik, ik vind me daarin terug. Ja, dat gaat, ja. Maar ik heb wel ehm, eh, dat op de op de computer opgezocht. En ik wist min of meer over wat het ging. Anders vertelt mij dat het over utopieën gaan. Jullie hebben al een mooie gevorderde leeftijd. Geloven jullie nog in utopieën? Hebben jullie nog utopieën over de wereld en over het leven? Nee, ik niet. Ik, eh, wel in, in, in, eh, dit stuk. En het was ook wel heel leuk om het mee te doen. Maar eh, in werkelijkheid denk ik, eigenlijk, denk ik niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar toch kunnen jullie erin vinden. Ja, dat het een spel is. Hè? En, en eh, daar, daar, daar, kun je ook wel, ook wel heel gelukkig in zijn, dat, dat je dit meemaakt zo. Dat vind ik wel. Het is voor ons best wel een voorrecht. We zijn allemaal op leeftijd. En dat je dit allemaal mag meemaken en eh, daarmee mee mag doen met dat spel, is het gewoon eh, ja, best wel een voorrecht, vinden. Daar mag je gelukkig voor zijn. Ja, Ellen, eh, het is wel heel erg duidelijk dat de, eh, onze ouderlingen, zal ik ze maar noemen, heel erg enthousiast zijn. Hè? Ze, ze vinden het heel erg prettig om aan deze voorstelling mee te werken. Inderdaad, maar het concept van Second Life uitleggen of hoe dat het theoretisch in elkaar zit, dat, dat is heel moeilijk. En dat bleek ook Ehm, eens dat het opnameapparatuur wordt uitgezet, dan babbel je nog wat verder. En plots kwamen er dan heel veel verhalen naar voren, waarin ze dan veel meer hun fantasie en eigen meningen durven laten zien. Helaas hebben we dat niet kunnen opnemen. Maar op een gegeven moment kwam het gesprek ook over, over dansen. Wat is dans? En daar hebben we wel een stukje van dat we ook even kunnen laten horen. Ik ben altijd nog met dans bezig geweest. Ik dans nu in een hele andere wereld. Dat is wel het verschil. Maar dansen op zich heeft me altijd al geboeid. Dans je dan nu anders dan, dan je vroeger danste? Heb je andere dingen geleerd? Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik ben op het ogenblik heel veel met line dance bezig. Dus dat is gewoon helemaal niet te vergelijken daarmee. Kan je dat misschien beschrijven, hoe dat je nu bijvoorbeeld danst in deze voorstelling? Wat doe je daarin? Met deze, waar we dus mee bezig zijn, dan moet ik toevallig een stukje van line dance laten zien... Maar over het algemeen is dit stuk natuurlijk allemaal veel rustiger. En ik hou eigenlijk meer van jive en dergelijke. Dus wat meer ritmische eh, muziek. En dat is toch wel een heel verschil met dit stuk. En jij, Maurice? Hoe ben jij gewoon om te dansen? Ik, eigenlijk, een danser ben ik niet. moet niet geweest trouwens. Maar eh, ja, ik moet feitelijk niet veel dansen. Ik, beweeg, ik... Ehm, ik ga mee met het muziek. Dit eh, stuk beschouw ik eigenlijk niet zozeer als dansen, meer als expressie. En bijvoorbeeld wat, wat eh, Maurice en Jacqueline doen, denk ik. Zij moeten achter op toneel staan en alleen maar eh, wat bewegen en met hun ogen dicht, denk ik. Dat dat betekent dat zij dromen wat wij doen. Zoiets, denk ik. Mhm. Ja, je moet daar allemaal zelf een beetje je eigen fantasie bij hebben, denk ik. Is bewegen dan niet dansen en is expressie dan niet dansen? Zijn er verschillende dingen? Ja, dat denk ik wel. In dit geval, hè. Het zijn uitdrukkingen die je... Eh, het is niet... Ja, af en toe doen we ook wel eens wat danspassen. Ja, er zijn, zijn, natuurlijk best wel veel vormen van dansen. En dit is er eentje van. Alleen... Eh, ja, ook weer zo uh, futuristisch. Hè? Dat is het verschil. Maar ik denk wel dat het tot die, die wereld behoort. Ik moet dan bijvoorbeeld ook, ook op een bepaald moment mij voorstellen dat ik een boom ben. Hè? Dat ik de hele tijd zo eh, beweeg. Eh, door de wind word ik bewogen. En met Magda, Magda en ik moeten samen ons voorstellen dat we op een vliegend tapijt zitten. Dan moeten we ook van alles zien en en doen zo. Dus mhm. ja, is dat nou eigenlijk dansen? Niet zozeer. Hè? Dus, het is een beetje virtual reality, echt hè? Ja. Ik denk dat je, dat je zo'n dingen in Second Life ook kunt meemaken. Dat je kunt zeggen, oh nu wil ik dit of dat. En ik wil, ik wil met een vliegend tapijt weg. Dat dat dan ook kan, bijvoorbeeld. We hebben intussen gehoord van Maries dat ze graag line danst en we weten ook hoe de dansers Second Life interpreteren. Maar waar het stuk Second Life nu echt over gaat en wie die Andros is waar iedereen over praat, wel dat wordt je duidelijk in het volgende fragment. My name is Andros Zins Brown. Um, I come from New York City. Been living in Belgium for about six and a half years now, and performing in uh, Stuk for Well, it's the third performance that I made here, but the the second time uh, performing on stage. The performance is called Second Life. What is it about? Um, Second Life. It's a it's a kind of pun, I guess you could say. Um, the the first being about you know the kind of computer online virtual world that we know named Second Life, um, and the second uh, being a kind of afterlife uh, for elderly people. How do you come up with such a concept of second life and virtuality? Well, the concept came uh, initially from thinking about utopias and, um, you know, thinking about places like cruise ships, um, the, these private islands off the coast of Dubai, uh, gated communities, um, Club Med, all these kind of utopic spaces. And um, and then also virtual worlds, um, which are another kind of utopia. And I guess I was interested in, um, you know, seeing all the literature about these kind of like, you know, cruise ships or whatever being aimed at retirement and people who are, you know, in their sun sunset years, as they call them, you know, um, just able to kind of cruise on um, after you know working and not having to worry about anything, and um, so that was where the the idea initially came to work with actual elderly people. There are two kind of groups in dancers. You have on one side the elderly, and the other side the young people. What's the difference, and is working with them different? Um, well, the the difference is uh, in the first part with the the young dancers, we're kind of working on the idea of, of Second Life as in the virtual world and sort of um, asking what kind of body would it be to have a kind of avatar body? Um, what kind of po- possibilities would it offer? What kind of limitations would it offer? Um, so, in a certain way, when you look in Second Life in the virtual world, everything seems possible, and that that's what makes it kind of utopic. Um, and another way, I guess, I want to ask, like, you know, what what would that be like? You know, like if you could imagine that um, you didn't have have to kind of log in and have this like metal computer and a mouse and whatever in between you and a virtual world, but that you could just sort of instantly enter into a virtual world um, and embody it, experience it. Um, what what that would be like. In the second part, we kind of look at it's it's a little bit more like uh, you know if you if you're on Second Life, uh, <laughs> the first part is from the perspective of inside the computer, and the second part is from the perspective of outside the computer. Um, so there we have these kind of elderly people, and, and in a kind of way, it's like we're their avatars, I guess you could say. Um, so they um, they're kind of controlling us or imagining us or experiencing us, um, maybe something like this. Um, it, for the second part of the question, what was what's the difference in working with them? That uh, <laughs> it's completely different, as you can imagine. I mean, the uh, they're old. <laughs> they're, <laughs> you know, so I think one of them's 84. Um, that's definitely different than, you know, Agnieszka, who grew up in ballet school. Um, they're they're all amateur. They love to move, um, but none of them have like movement training or whatever. Um, I don't see that as a limitation. I see that, I guess, as as another kind of body to work with. Um, so you know, it has its own. It's the, the same way as you know, going to parts kind of gave me a kind of movement language. Um, they have a totally different movement language from not going to <laughs> parts and you know not studying dance and you know from all their age and experience um, so it's just about kind of learning how to work with that and, and use that. How do you translate a concept to the dance floor and towards the audience? It's um, it's a really good question. It's like for me the the uh, how to say the crux of what I'm trying to do. You know, because I, I do start with a kind of strong concept, uh, but the idea isn't to kind of teach the audience a lesson or you know like to kind of transmit my singular idea about something to the people watching. Um, so you know you you start with an idea and then you you try to get it moving basically and and if it if it works it kind of gets a life of its own and you don't have to place everything you know um, it sort of creates its own logic and and i think that's you know what you see in this piece um, there's definitely a concept behind it but at a certain point i think i hope you can really forget about the concept and enjoy what it is that you're watching. Um, that's that's really the idea, less than that you're kind of always being forced to think, you know, what is he trying to tell me? The picture which is used to promote this performance, it's an elderly man in a pink pig costume. What is that about? What does that mean? Uh, the the pink pig costume is absolute pure fortune. Um, and Miracle because the the guy who works as a technician at the production company, uh, VP Zimmer, that produces this piece, that he got an email from his dad, basically, you know, hey Peter, this is a picture of me at the elderly home last Sunday, and Peter sent the picture head to me, and I saw it, and immediately was like, that's the picture, because um, it's it's very um, well, it's funny. It's an old man in a pig, pink pig, pink pig costume, and this man is uh, the only one in the room in the pink pig <laughs> costume, and you kind of see these elderly people wandering around behind him in regular clothes. Um, he swears that it was dress up day at the elderly home. Um, <laughs> we're not exactly sure <laughs> if that's correct or whether he's just kind of loony. But um, I guess what I liked about the picture was this kind of idea of, you know, first of all, of course, he's elderly, but second of all, this idea of kind of uh, fantasy, um, being able to step into this kind of fantasy and this kind of loneliness, which for me has a lot to do with not only with Second Life, but also with a lot of these utopic spaces. It, it's so much about like being able to like put yourself into um, isolation so that you can live a fantasy. Um, and so it's always a kind of double thing. On the one hand, everything becomes possible. On another hand, I think you become quite alone in in, in that. So um, that's that's where the picture comes from. You're working around utopias, virtual worlds. What is wrong with our present world? Is there something wrong? Is this a manifesto against this present world? Uh, I I think it's not really a manifesto against the present world. The um, one of the reasons I started the piece was actually kind of the piece I made before were much more political, I think, and um, this time I I kind of felt an absence of a of a political impetus, let's say. Um, and so that was kind of interesting for me because I was like, okay, what's happening? Like, you know, is it just that like politics is dead, or is it like you know I, I just don't want to? I'm just bored by politics. You know, I don't, I didn't know what was going on. The more I thought about it, the more I just became actually more interested in not solving that question, but saying more like, well, what if you would take a place where everything was perfect? Like, what if you would, um, you know, have a, an environment where politics was totally a- absent. And for me, that was for sure what Second Life was about. Immediately, it was like it doesn't matter what race or you know. I made one piece that had to do with race. Um, I haven't done anything really on gender, but like definitely about uh, about national identity and all these kind of identity issues have had a lot to do with work I made. Well, Second Life completely just blows all those issues right out of the water. And what was totally interesting to me about it was like yeah, you can go in and you can be whoever you want, whatever you want. And I mean, sim- similar thing goes for a gated community or a cruise ship, or um, you know, if you can afford it, you can be whoever you want. Um, all of these fantasies are, are available for you. So that kind of brought me to this whole idea of uh, utopia now, you know, not being so much a political or social thing like it, it maybe was at other periods in time, um, but kind of being more like a commercial issue, you know, like um, utopia for sale, <laughs> and uh, and so I, I liked that idea, and I started to think, okay, how can I kind of present that problem on stage in an unproblematic fashion, you know, as if it's this is the normal way of things. Je hoorde het al in het interview met Andros. Second Life is een behoorlijk conceptuele voorstelling geworden. geworden. Ellen vroeg hem dan ook op de man af of hij vond dat hij er geslaagd was dat idee van Second Life over te brengen. I, I don't know. I, I have some people who say to me, um, wow, how do you do it? And it's amazing and la la And some people are like, yes, but I don't know. I think it, it's an interesting piece because it's not a piece that goes anywhere. You know, it's not a piece um, which says this is the beginning, this is the middle, and this is the end. Uh, it's not a piece that takes you from one point to another. Um, and that's for me a lot of you know the question of like dramaturgy um, like development, etc., was really important because in Second Life there isn't any. You know, it's it is a flat space. So the there was really a problem for us, like how do we kind of create this structure that doesn't, you know, now all this stuff happens and now it's really boring and but now all this stuff happens, but now like everything goes crazy and like now everyone doesn't know what to do and now we're bored. But now we so like we just said like okay, we're going to make it like flat and we're going to try to make the flatness interesting. Like, how do you make it flat and not bore people? Um, is it's a it's a problem. You know, it's difficult. So we try. When we succeed, I think it's very interesting. When we don't, it's boring as <laughs> hell. but that's just us. And the old people, as far as I can see, I mean, I've seen them do their thing. I don't know, 10, 15 times. It's never boring for me. Never, never, never uh, we talked about what people think of it. I was looking on the internet for some reviews and I could only find announcements. Have you read any reviews or do you read reviews? I haven't read any reviews. Um, I don't know if there have been any. For better or worse, I have to say I don't really pay that much <laughs> attention to, to those kind of things. You don't think it's important that in media there is a path for critique? I, I, think it's super important because otherwise, um, I think without critique, what happens is that what we do kind of gets watered down to uh, entertainment. You know, like was it good or not? Was it entertaining or not? Um, and for me, there's so many more issues um, that, that than that. I mean, I think you know when you see this piece for me, there are uh, a million things to talk about and I I guess I I mean I don't feel like I'm the one who has to be like you know checking the Demorga every day and you know seeing if someone wrote about me, but I think it is important to have some kind of discourse about um, art and culture, which is not just like you know <laughs> yes it was good or it was entertaining there should be some debate going on and i think that also keeps ideally artists on their toes um, not going for kind of simple solutions um, because if you don't have to deal with any critique or debate, then uh, as an artist, you're thinking about how do I make something which is entertaining and like won't make people bored for 50 minutes. Um, and I think as artists, you you have to kind of resist that urge. Um, not that you have to you know drive people crazy. You you <laughs> should, you should entertain them, I think. But but I think there should be a lot of issues Ja, het is wel heel duidelijk. Ehm, Andros stelt een kritische blik op prijs. En net daarom is Ellen hier terug naast mij komen, uh, komen zitten. Ellen, jij bent gisteren naar de voorstelling gaan kijken. We vroegen het al aan Andros zelf, maar ik vraag het dus nu ook aan jou. Komt het concept van Second Life duidelijk naar voren in de voorstelling? Eh, het probleem om dat te weten is dat je eerst moet weten wat Second Life is en je moet ook weten waar het over gaat. Ik ben op voorhand, eh, ik heb research daarover gedaan, ik heb met Anders gebouwd, ik heb met die dansers gebouwd. Ik had heel die theoretische achtergrond in mijn hoofd zitten. Maar als gevolg dat ik, eh, terwijl ik daar naar aan het kijken was, ook heel gemakkelijk beelden kan maken. Bijvoorbeeld de kledij van, van die eerste deel Dansers. Er zijn vier Dansers met heel felle kleurtjes kleren aan en van die hele grote lompe sportschoenen. En dan weet je als je ik weet niet of je het online game, maar dan mag je je avatar kiezen, je poppetje eigenlijk. En dan kies je het lichaam, of die dik of dun is, eh, of dat die krullen heeft. En dan kies je welke kleur jas dat hij aandoet en welke kleur sokken dat hij aan heeft. En dat was precies zo wel allemaal samengesteld. Ja, dus je herkende het meteen. Daar herkende ik dat in. Nu, ik moet zeggen, ik heb Andros geïnterviewd, maar dat is ook altijd een beetje spannend om iemand te interviewen. Dus je verliest een beetje van wat je hebt gehoord. En mijn beelden zijn daar dan wel heel, heel duidelijk in. Nu, ik heb ook enerzijds danservaring dus ik, ik, kan, ik, heb, ik zit er soms te veel in en waardoor ik heel veel dingen herken die ik heel leuk vind. En sprak je achteraf ook met mensen die die theoretische bagage niet hadden en naar de voorstelling gingen? Ja, inderdaad. En dan zit je in iets heel anders. Net zoals die, die oudere mensen zeggen van is dit dans, dit is expressie. Het zijn lichamen die bewegen, die, die raar wandelen door de ruimte, die allemaal eigenlijk heel rare dingen doen. Die blik staat op oneindig. Bijvoorbeeld één, danseres kan zo perfect van één punt naar het andere punt lopen met een redelijke uh, vastberadenheid en snelheid, terwijl haar hoofd eigenlijk 45 graden gedraaid is. In het echt doe je dat niet. Dat doe je eh, eh, en dit soort robotachtige mensen kunnen dat blijkbaar wel, dat is waar. En dat denk wel dat je dat eruit kan halen. En de enige vraag is, heel veel mensen hebben zoiets van, wat moet ik hiermee? En na een tijdje wordt dat ook vervelend. En dan, ja. En ja sommige mensen kunnen daar dan op ingaan en van genieten door, door die rare bewegingen en, en, en gewoon die vorm op zich laten afkomen. En andere mensen hebben het daar veel moeilijker mee. Ja, om af te ronden dan, Ehm, zou je ons aanraden om vanavond nog te gaan kijken? Wel, ik vind eigenlijk als de, het alternatief is om voor je zetel lui voor tv te liggen en je hebt toch nog een beetje energie, is het altijd de moeite om naar een voorstelling te gaan kijken. Oké, wie dus vanavond is geen couch potato wil zijn, kan vanavond nog terecht om half negen in het stuk. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. Bedankt Ellen. Graag gedaan. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag staat het stuk in het teken van dans. Voor het tweede jaar op rij organiseert het kunstencentrum het festival Move Me Let's Dance. Op het programma staan vier dansvoorstellingen en twee films. Els de Bot, programmatieverantwoordelijke podiumkunsten, in het stuk geeft ons een woordje uitleg. Welkom in de studio, Els. Hallo. Volgende week vindt voor de tweede keer op rij het dansfestival Move Me plaats. Dit jaar met de bijtitel Let's Dance. Willen jullie de bezoekers aan het dansen krijgen? Niet echt. Natuurlijk mogen ze altijd een dansje placeren in het café achteraf. Maar eh, het gaat uiteraard over de voorstellingen zelf. Ehm, we werken telkens bij MoveMe rond ofwel een thema, een concept, een insteek. Vorig jaar was het bijvoorbeeld vader en zoon. Hebben twee voorstellingen gepresenteerd waar een, een choreograaf met zijn vader op zijnde stond. Eh, dit keer hebben we gekozen voor dansant eh, dus we tonen vier voorstellingen die, eh, waar echt nog in gedanst wordt. Ja. Ehm, er zijn vier dansvoorstellingen, twee films. Kan je de, de voorstelling een beetje beschrijven? ja, dat kan ik. Eigenlijk ehm, zijn we vertrokken van één voorstelling van Thomas Howard van Compagnie Zoo. We noemen dat onze gevestigde waarden. Dus dat is een, een, gezelschap die al een hele tijd bezig is en die eigenlijk eh, altijd al dansantwerk werk hebben gemaakt. Dus dansant, daarmee bedoel ik echt dat er veel fysiek gedanst wordt. En daar hebben we eigenlijk werk van drie jonge eh, gezelschappen tegenover geplaatst. Dat is ehm, het gezelschap um, Compagnie Giolisu. Dat zijn twee jonge mensen Ehm, een man en een vrouw die allebei komen van ehm, eh, Wim van de Keibus. En die nu ehm, sinds 2004 hun eigen gezelschap hebben opgericht. En waarvan wij dus Ultim Exil tonen. een duet eh, van hen twee dat zich voornamelijk in de mist afspeelt. Maar waar, ja, ik vind het heel mooi. Het gaat echt over de relatie tussen man en vrouw, het zoeken. Eh, hoe, hoe je de ander vindt of, of net niet vindt. Ehm, de tweede voorstelling is een solo van Milan Tomazik. Dat is een uh, Slovaak die ook bij Les Slovak. En Les Slovak is ook een dansgezelschap dat heel dansant werk presenteert. Dit is zijn allereerste eh, eigen productie. Het is een solo die heet Within, die hij voor zichzelf gemaakt eh, heeft en die hij ook speelt. En dan de derde voorstelling die heet Mine. Ehm, is ook een duet van twee mannen. Dus we hebben enerzijds één man, dan een man en een vrouw en dan nog eens twee mannen. Eh, dat zijn uh, Ivan Faggio en Pascal Meringi. En ehm, zij komen onder andere van Pina Bausch en van ehm, Hans van den Broek. En de voorstelling gaat hier in première. Dus het is echt een, uh, een nieuwe productie. Ja, als je dan zegt dansant werk, is het dan toegankelijker? Eh, ja en nee, denk ik. Eh, mensen zijn meer vertrouwd met dansen aan het werk. Mensen kennen vaak het werk van Andrese Keersmaker, van Wim van de Keibus. Ehm, en in die zin ja, omdat ook hier echt nog in gedanst wordt. En er vaak bij het nieuwere soort eh, danswerk dat op dit moment gepresenteerd wordt, gaat het vaak over performance. Is het vaak een vorm tussen theater en dans. Dus in die zin ja, als je echt houdt van dans. Maar het blijft natuurlijk dans. En dus abstract. Ja, maar het lijkt me dan wel iets helemaal anders als de voorstelling eh, Second Life van Andros, waar we het daarnet over hadden. Absoluut, totaal anders. Ja. Eh, naast de dansvoorstellingen zijn er ook twee films. Eh, mhm. Waar gaan die over? Ja, je hebt enerzijds een film van Le Ballet de la B. Dat is een, ik vind dat zelf een, een aanrader, omdat hij inkijk geeft in eh, hoe een voorstelling wordt gemaakt. Dus je, je, je, de documentaire is eigenlijk een documentaire. maker is eigenlijk een hele periode mee op pad geweest met de mensen van Alain Platel en zijn Les Ballets de la B. En ik vind het heel boeiend om te zien hoe het, hoe reilen en zeilen achter de schermen eh, eraan toe gaat. En het andere is een compilatie met werk van Martin Nilsson. Dat is een ehm, Zweedse eh, filmmaker. De collega collega's van Cinema Z hebben die eh, gekozen, hebben die geselecteerd. Ehm, het is een uh, experimenteel filmmaker. Eh, en zijn werk is, vertoont heel veel gelijkenissen met dans. Zijn vrouw is ook een choreograaf. En ehm, het zijn kortfilms. En ehm, ja, ze zitten een beetje op de grens tussen wat je eigenlijk in een dansfilm zou zien en in een experimentele film. Ja, ehm, je spreekt er al zelf over dansfilms. Eh, ik heb de indruk dat het een, een, nieuwe trend is. Er worden er precies meer eh, op ons losgelaten de laatste tijd. Mm, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk dat er altijd al wel dansfilms zijn geweest. Het verschil is dat er in het verleden vaak registraties van dansvoorstellingen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld anne Keersmaker heeft een aantal zeer mooie trouwens eh, dansfilms gemaakt, maar die voornamelijk toch bestaan uit een soort registratie van de, de voorstellingen, de dansvoorstellingen. Wim van de Keibus heeft, eh, heeft een eh, film gemaakt. Dus het, bijvoorbeeld ook in Franstalige, aan de Franstalige kant van België zijn er heel wat dansfilms gemaakt. Ehm, ook in de jaren 80 en 90 al. Wat dat nu denk ik is dat je meer dat documentaire verhaal gaat krijgen. Dat klopt, dat is relatief nieuw. Ja, dus voor mensen die graag de making of zien, die kunnen naar de film gaan kijken. Ja, we zitten nog steeds in de studio met Els de Bot. Eh, Els, in het verleden werkte je als journaliste en danscriticus. Nu ben je programmator. Ehm, dus ja, je bent een echte danskenner, of zo zullen je vandaag maar even noemen. Verschilt de dans vandaag veel van bijvoorbeeld die van tien jaar geleden? waarin zit dan vooral het verschil? Ja. Ik denk dat in de eerste plaats vooral het aanbod veel groter is. Er wordt veel, veel meer gecreëerd dan eh, tien jaar geleden. Dat heeft enerzijds te maken dat er, met het feit dat er mm, bij Parts natuurlijk nog altijd veel mensen afstuderen, maar dat er toch ook. Uh, er is ongeveer tien jaar geleden hier inderdaad een gigantische grote dansscene, voornamelijk in Brussel ontstaan. En dat trekt heel veel mensen aan natuurlijk. Eh, er zijn heel veel buitenlanders die, eh, die in Brussel zitten, die bezig zijn met dans. Dus dat is één ding. Dus het aanbod is veel groter. En uiteraard is er ook een evolutie geweest in... Ehm, in wat er, wat er gemaakt en gepresenteerd wordt. Ehm, de voorbije vijf, zes jaar zijn we toch, eh, zien we toch dat er veel meer richting performance voorstellingen worden gemaakt. Dus waar, waar je niet meer echt kan zeggen dat het dansvoorstellingen zijn, maar ze vertrekken wel altijd vanuit die danshoek. Dat is een evolutie die er is, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds, zoals ook het, in het festival Move Me, toch ook nog steeds aan zandwerk eh, wordt gemaakt. Ehm, ik hoor jou zeggen dat er veel meer kwantiteit is. Mhm. Is de kwaliteit er ook op vooruit gegaan? Ik denk dat de kwaliteit er ook is op vooruit gegaan. Ja, omdat er ook in de danssector een steeds grotere professionalisering is. Ehm, we hebben een hele lange periode gehad dat we echt in Vlaanderen alleen maar de grote namen hadden. Hè, de, de balletten, uh, Keersmaker. We hebben dan daarna eh, dat wordt trouwens het festival van volgend jaar, Move Me, 30 Something wordt dat, dus de generatie die daarna komt. Kom ik volgend jaar wel iets <laughs> over vertellen. En dan heb je nu eh, echt een hele grote ehm, groep van jonge mensen, maar ik heb het gevoel dat zij relatief goed omkaderd worden en dat, het, dat je daardoor dus ook toch een grotere professionalisering krijgt. Ja, ja. Eh, je zei het al, door Parts eh, zijn er heel veel dansers in België, in Brussel kunnen we spreken van een Belgische scene? Of worden zij daar dan niet toegerekend als zij uit het buitenland komen? Eh, absoluut wel, maar ik denk dat je vooral van een Brusselse scene kan spreken. Niet zozeer van een Belgische. Ehm, uiteraard komt dat in eerste instantie door, door de opleiding hier. Hè. En ehm, je merkt wel dat er bijvoorbeeld op dit moment is er ook in Berlijn een heel grote dansscene en, maar ik denk dat die in Brussel nog altijd eh, er is, ja. En dat je, dat je wel degelijk kan spreken van, van een centrum van, van dans in Brussel, ja. Ja. Ehm, iets anders nu, de, de muziek in de hedendaagse dans. Eh, is er een voorkeur op dit moment voor hedendaagse muziek? Of is het toch nog altijd steeds eh, meer klassieke muziek die gebruikt wordt door dansers? Ik denk, ehm, dat is moeilijk om op te antwoorden, maar ik denk op als ik zo heel snel nadenk, dat, dat je merkt dat zo de, de meer gevestigde eh, gezelschappen, zoals aan Therese of, of, ik denk aan Sidi Larbi, Sherkawi, dat zij, zij houden ervan om, om, klassieke muziek te gebruiken, maar ook omdat ze die natuurlijk graag live uitgevoerd zien op, op scène. Ehm, en dat is natuurlijk een enorme meerwaarde. Eh, ik zie dat bij de jonge mensen is het echt een mix. Bijvoorbeeld Andros, die hier daarnet de gast was, heeft in zijn vorige voorstelling eh, een nummer van... Ehm, de, ehm, nu ben ik het kwijt. Nirvana. Nirvana, <laughs> dankjewel. Uh, eh, Smells Like Team Spirit gebruikt. Wat dat trouwens fantastisch was, om daar een groep dansers op te zien bewegen. Ik denk dat het een, een, mix is, maar dat je wel een beetje van een generatiekloof kan spreken hier, ja. Ja, eh, ik vroeg je daarnet al of dat kwantiteit ook kwaliteit ehm, betekent. Maar hoe, hoe weet jij of hoe beoordeel jij of een dansvoorstelling goed of slecht is? Dat is heel moeilijk. Hè? Je hebt uiteraard een aantal objectieve criteria. Eh, onder andere wordt er goed gedanst. <laughs> Eh, zit er een, een, een lijn, een verhaal in? Ehm, hoe is het bewegingsmateriaal dat gebruikt wordt? Is dat vernieuwend, verrassend? Maar het blijft natuurlijk ook voor een stuk subjectief, denk ik. Ja, ik, ik denk dat mijn collega bijvoorbeeld en ik, wij verschillen nogal eens van mening. En, en ja, zij heeft net zoveel ervaring in het kijken naar dans dan ik. Dus er is nog altijd een heel subjectief aanvoelen. Maar ik doe dit nu ongeveer 15 jaar en ja, je kan inderdaad na zo'n tijdje toch wel zeggen, dit is goed om die en die redenen. En vaak gaat het dan inderdaad over de keuze van dansmateriaal, van de muziek, van hoe er gedanst wordt, de coherentie die in een voorstelling zit. Ja. wat ik me dan altijd, ehm, of wat ik me vooral afvraag bij zo'n danskritiek, beoordeel je met de buik of met het hoofd? Idealiter met beiden. <laughs> ja. Maar uiteraard ja, vaak met de buik toch ook, ja. Moet ja. toegeven. Ja. Ehm, als we dan toch over danskritiek hebben, we hadden het er ook met Andros al over. Ehm, er is minder aandacht voor danskritiek in de media. Hoe komt dat volgens jou? ik denk dat dat te maken heeft met de doorgedreven popularisering van de media. Dat is, dat is al al enkele jaren. Ik kom, ik kom zelf uit de media, zoals je daarnet al zei de voorbije vijf jaar eh, is er steeds minder aandacht voor cultuur in het algemeen. En uiteraard is dans een niche binnen die cultuur. Wat maakt dat zij de eerste zijn die bedreigd zijn. En eh, theater blijft nog voor een stuk overeind, omdat ze vaak eh, toch iets toegankelijker zijn. Er wordt al eens een BV in opgevoerd en, en dat, dat speelt allemaal. Bij dans is dat zeer zelden het geval. En, en inderdaad, behalve de grote namen, dan is het heel moeilijk om nog een recensie in de krant te krijgen. Ja, en denk je dat dat een, een in Ehm, ik zoek het juiste woord, een eh, effect zal hebben op ehm, de dans in Vlaanderen, in ja, Absoluut. Ik denk dat dat, dat dat heel eh, dramatisch kan zijn, eh, zonder dat nu te willen dramatiseren. Maar ik denk, voor ons bijvoorbeeld is het zeer belangrijk als er een, als er een recensie is verschenen, een positieve recensie over een voorstelling, wij voelen dat meteen dat er meer eh, publiek komt. En dat meer publiek voor ons betekent meer publiek voor de kunstenaar. Ja. Dus uiteraard. En je hebt een aantal, ehm, voor bijvoorbeeld et cetera, en eh, eh, gespecialiseerde media die dat een beetje proberen te ondervangen. Maar uiteraard bereiken die niet het publiek zoals, zoals de reguliere media dat doen. Ja. Laten we toch maar eindigen met een positieve noot. wat zijn de plannen van het stuk op het vlak van dans nog? We hebben nog heel veel plannen, echt waar. Ehm, wij zijn van plan om nog meer dans te gaan doen. En ehm, we willen echt tegen de stroom ingaan wat betreft eh, wat je net zei over die danskritiek. En we denken er zelfs aan om misschien op lange termijn een soort, maar dat is echt eh, nu eh, een primeur die ik jou geef, een soort nationale dansweek te gaan organiseren. Maar daar vertel ik dan later nog wel meer over. <laughs> Oké, dankjewel Els voor dit gesprek. Hopelijk hebben we je helemaal warm gemaakt om naar een van, de of van de voorstellingen van Move Me te gaan kijken. En voor volgende week staat er weer heel wat op de culturele agenda in een nieuwe Apropos. Tot dan.